Dat is het gevolg van een uitspraak van een rechter in Ohio... die een blokkade van de vaccinatieplicht heeft teruggedraaid. De regel van president Biden geldt voor ruim 80 miljoen Amerikanen. Republikeinse staten en bedrijven gaan de vaccinatieplicht aanvechten bij het Hoge Rechtshof. Het Outbreak Management Team adviseert om vrijwel alles te sluiten... om de verspreiding van de Omicron-variant tegen te gaan. Alleen essentiële winkels zoals supermarkten en apotheken zouden open kunnen blijven. Het kabinet heeft vandaag spoedoverleg over het advies. Bronnen zeggen dat de kans groot is dat er meteen daarna ook al een coronapersconferentie volgt. De maatregelen zouden dan dit weekend al kunnen ingaan. Het kabinet trekt eenmalig 12 miljoen euro uit om Limburgse ondernemers te compenseren... die zijn getroffen door de overstromingen afgelopen zomer. Die bedrijven kwamen eerst niet in aanmerking voor compensatie... maar omdat ze ook last hebben van de coronacrisis... komt er nu alsnog geld uit Den Haag. De Limburgse werkgeversvereniging vindt de regeling veel te karig. Op Curaçao is het aantal geregistreerde coronabesmettingen in 10 dagen bijna verdubbeld, naar 202. Het aantal besmette mensen in het ziekenhuis ging in dezelfde periode van 4 naar 8. De Curaçaose overheid maakt zich zorgen over de oplopende coronacijfers... maar er worden vooralsnog geen nieuwe maatregelen genomen. De Omicron-variant is nog niet op het eiland vastgesteld. Afgelopen week is op Curaçao een begin gemaakt met de boostercampagne. Het weer nog.